11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Slop is niet van plan om meer geld aan het onderwijs toe te zeggen. Dat zei hij voorafgaand aan het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Slop zei heel goed te begrijpen dat schoolleiders en leerkrachten het zwaar hebben... en dat er daarom ook voorstellen aan de Kamer zijn voorgelegd... waarin structurele maatregelen zitten. Hij vindt het jammer dat de grootste onderwijsbond, AOB... de steun introk voor het vrijdag bereikte akkoord... waardoor er bijna een half miljard euro extra vrijkomt voor het onderwijs. Zo'n 4300 scholen voeren vandaag actie. In verschillende steden zijn manifestaties. UNICEF zegt dat Nederland nog steeds kinderen met een migrantenstatus te lang opsluit. Officieel mogen ze maximaal twee weken vastzitten, maar vorig jaar zaten volgens UNICEF veel kinderen drie weken lang vast. De VN-organisatie zegt dat Nederland het enige land is dat zowel kinderen in gezinnen als alleenreizende kinderen opsluit. Die zouden daar depressief en angstig van worden. De VN zei in 2010 al dat Nederland voor asielzoekers met kinderen... bij aankomst of uitzetting andere faciliteiten moest regelen... dan een gewone gevangenis. In Tajikistan zijn zeker 17 gewapende strijders gedood... die een controlepost langs de grens met Oezbekistan hadden aangevallen. Tot welke groep ze behoorden is nog niet duidelijk. De afgelopen jaren heeft de IS geregeld de verantwoordelijkheid opgeëist... voor aanslagen in Tajikistan. De bestuurder van een graafmachine in Heerenveen is vanmorgen overleden... nadat zijn voertuig bedolven was geraakt onder een laag grond. De man was aan het werk voor een recyclingbedrijf. Hij kon zelf niet meer uit de kraan komen. De opgeroepen hulpdiensten kwamen te laat. De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van het dodelijke ongeluk. In de Rotterdamse haven is vorige week 750 kilo cocaïne gevonden. De drugs kwamen uit Ecuador en zaten verborgen in een container met bananen. De container was bedoeld voor een bedrijf in Vlissingen... maar dat heeft volgens het Openbaar Ministerie niets met de smokkel te maken. Het weer buien, maar tussendoor is ook af en toe zon. Het wordt een graad of 10 vandaag, morgen bewolkt en meer regen. Dit was het NOS Journaal.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 of a different kind Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. but I'm telling you, and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control. And I will not let my future go on without help, my soul. I will not be commanded.